Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hamas heeft de spanning tussen Israël en de Palestijnen is flink opgelopen sinds de aanslag van afgelopen donderdag in Eilat. Bij vergeldingsacties zijn sindsdien zeker twaalf Palestijnen gedood. Ook kwamen vijf Egyptische agenten om het leven. De Egyptische regering heeft daarom haar ambassadeur uit Israël teruggeroepen. Het geweld tegen demonstranten in Syrië lijkt onverminderd door te gaan. Donderdag zei president Assad tegen VN-chef Ban Ki-moon dat alle legeroperaties tegen betogers waren gestaakt. Maar gisteren zijn er volgens activisten zeker 34 betogers gedood. De Verenigde Staten en de EU hebben de afgelopen dagen hun sancties tegen Syrië verscherpt. De EU overweegt geen olie meer uit Syrië te importeren. De marechaussee maakt zich grote zorgen over smokkelaars die steeds vaker bolletjes met vloeibare cocaïne slikken. De methode is gevaarlijker dan de bolletjes met poeder, omdat er een grotere kans is op een overdosis als de vloeibare bolletjes knappen. De afgelopen anderhalf jaar zijn op Schiphol zo'n 50 smokkelaars met bolletjes vloeibare cocaïne aangehouden. Cabaretier Jochem Meijer heeft een zware operatie ondergaan. Er is een tumor uit zijn ruggenmerg verwijderd. Die was ontdekt nadat Meijer had geklaagd over pijn in zijn nek. De operatie was riskant, maar is volgens de artsen naar tevredenheid verlopen. Het is nog niet bekend of de tumor goed of kwaadaardig was. De 34-jarige Jochem Meijer heeft al zijn optredens voor de rest van het jaar afgezegd. Het weer, het wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 25 graden worden. In het noordwesten vanavond kans op een bui. Morgen op meer plaatsen zomerse temperaturen, maar wel gevolgd door regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u de aangekondigde snelheidscontrole van vandaag van het KLPD. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar wordt vandaag gecontroleerd tussen Badhoevedorp en Heemskerk.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 Wat denk je? Ik blijf even eh, gewoon eh, hier, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ja, nog wel lekker hoor, dat maakt zien. I remember it.